De omzet was ruim 32 miljard. Artsen maken zich zorgen over het toenemend aantal patiënten dat voor een buikoperatie uitwijkt naar buitenlandse klinieken. Veel jonge vrouwen doen dat omdat ze ontevreden zijn over de behandeling in Nederland. De Nederlandse specialisten waarschuwen voor de risico's op complicaties. In de VS is een democratisch congreslid op een bijeenkomst in Minneapolis aangevallen met een onbekende stof. Ze sprak met burgers over de ICE-agenten die veel geweld gebruiken. De dader is door omstanders tegen de grond gewerkt. Het weer kan mistig zijn. In het noordoosten sneeuwt het. In de rest van het land is het bewolkt en droog. En het wordt vandaag 3 tot 6 graden. Dit is ZFM. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside. See it stretch on forever. And I know I'm right That's why I tell you You'd better be home soon Stripping back the coats Of lies and deception Back to nothingness Like a weekend sexy on. Yeah, Get your sexy on. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Like. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to Listen. the bridge. sexy out. Go ahead, be with it. This is sexy out. Go heavy, go with it. This is sexy out. Go heavy, go with it. This is sexy out. Go heavy, go with it. sexy, You ready? Yes. You ready?